Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog eens 200 mensen slapen vannacht in het nieuwe tijdelijke asielzoekerscentrum. In Zoutkamp in Groningen is een nieuwe opvangplek om zo de situatie in Ter Apel een beetje te ontlasten. Vannacht liepen er al de eerste 250 vluchtelingen en nu zijn nog eens 200 asielzoekers onderweg. Ze kunnen daar een paar dagen wachten totdat Ter Apel plek heeft om hun asielaanvraag te registreren moet voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moeten slapen. De kerncentrale in Zaporizhia is volledig stilgelegd. De Oekraïense beheerder zegt dat ook de zesde en laatste reactor van de centrale is losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De grootste kerncentrale van Europa ligt in Russisch bezet gebied en is zwaar beschadigd door beschietingen. Je hoort correspondent Geert Groot-Koerkamp. Men is bang dat als er eh, nog meer beschadigingen komen... dat de centrale zou moeten overschakelen op dieselgeneratoren. En dan wordt het, dan wordt het werken daar volledig afhankelijk van eh, de aanvoer en de, de voorraad van diesel die er nog is. Dus het wordt een, eh, blijft een heel zorgwekkende situatie. Wat het voor gevolgen heeft voor de stroomvoorziening van de Oekraïners weten we niet. Het leverde ongeveer een vijfde van alle energie van het land. Annemiek van Vleuten is definitief de eindwinnaar van de Vuelta. De renster is met haar hoofd al bij de volgende uitdaging, het WK in Australië. Vanavond nog vertrekt haar vliegtuig, dus een feestje vieren in Spanje zit er niet in. Nou ja, de, de tas met eh, de douchepullen is al gemaakt. Eh, bij de doopcontrole, antidoopcontrole zijn ze al geïnformeerd dat ik ook weg snel moet. En bij het podium ook, dus eh, hopelijk gaat het allemaal een beetje meewerken. bij de mannen moet de laatste Vuelta-etappe nog beginnen. Wie daar de eindwinnaar wordt, is al wel duidelijk namelijk Remco Evenepoel. Hij wordt de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar. Het weer, veel zon, maar vanmiddag zijn er ook wat wolken. Blijft op de meeste plaatsen droog en ongeveer 22 graden. Morgen ook zonnig en een paar graden warmer dan vandaag.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 see de zomer. me something before I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame and I want sunshine I want all the things sent from the sky That put a smile upon my face and Make this world a better place When I'm feeling down I think to help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the war. I need peace need all the things that above above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things that above the sky that put a smile upon your face and make this world a better place. I need the simple things that help me get by. It's all too much. I need simple things like these. FM Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. the best. plate, but me like pepper. But you did your time, me a law.